Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NMS op 3. Het is echt heel erg misgegaan, dat zegt Mark Rutte over de toeslagenaffaire. De rechtsstaat moet burgers beschermen tegen een almachtige overheid. En dat is hier op een verschrikkelijke manier misgegaan. Vanwege die zaak is het kabinet vanmiddag gevallen. Ouders werden onterecht bestempeld als fraudeur... en moesten duizenden euro's kinderopvangtoeslag terugbetalen. Slachtoffers kwamen daardoor in grote problemen. Rutte heeft daarom zijn ontslag aangeboden aan de koning. Als het hele systeem heeft gefaald, kan alleen gezamenlijk verantwoordelijkheid worden gedragen. En dat heeft tot de conclusie geleid dat ik zojuist de koning het ontslag heb aangeboden van het hele kabinet. Minister Wiebes komt helemaal niet meer terug. In het vorige kabinet was hij staatssecretaris van Financiën en daarmee deels verantwoordelijk voor de toeslagenaffaire. Ik voel mij buitengewoon zwaar mede verantwoordelijk. Daar loop ik mee rond. Dat verlaat mij niet meer. Maar ik heb niet kunnen ontdekken wat ik redelijkerwijs had kunnen weten of doen om dit te voorkomen. En dat maakt het alleen nog maar verdrietiger. Slachtoffers moeten voor 1 mei 30.000 euro op hun rekening hebben staan. Er wordt nog nagedacht over meer compensatie. Het is terecht dat het kabinet aftreedt over deze affaire, zeggen onder meer de ChristenUnie, PVV en DENK. Er is op grote schaal gediscrimineerd en het is niet meer dan terecht dat deze stap ook gezet is door het kabinet. Het is een goed besluit, eh, maar het zou eh, ongeloofwaardig zijn als de hoofdrolspelers weer gewoon doorgaan als lijsttrekker van een partij. Maar het is wel het enige juiste wat het kabinet heeft kunnen doen en dus ook eh, heeft gekozen om te doen, namelijk aftreden kabinet gaat nu demissionair verder. Betekent dat veel grote beslissingen worden vooruitgeschoven. Maar niet alles, want ze hebben wel nog de hele coronacrisis om mee te dealen. En dat moet ook gewoon doorgaan, zegt Jesse Klaver van GroenLinks. Ze hebben de ruimte van ons om de besluiten te nemen die nodig zijn. En we zullen hier gewoon in het parlement aan ons controlerende werk doen. Eh, zoals we dat de afgelopen maanden ook hebben gedaan. Dus als het aankomt op de aanpak van de coronacrisis, verandert er in die zin, wat ons betreft, niet. Krijg je het weer nog. Vanavond en vannacht klaart het op en duikt de temperatuur overal onder nul. Morgen begint droog en zonnig. Later gaat het sneeuwen en zaterdagavond ligt heel het land onder een kleine witte deken. Het wordt net iets boven nul.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 I, and that's for sure, cause I, I never been the type to break up a happy home. But uh, it's something about baby girl, I just can't leave alone. So tell me, mom, what's it gonna be? She said, You don't know what you mean to Come me.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 Minister Wiebes stopt meteen als minister en blijft ook niet aan in het demissionaire kabinet. In de verklaring zei hij dat hij zich niet schuldig voelt, maar wel zwaar medeverantwoordelijk. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag 6.093 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 461 minder dan gisteren. Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis is ook licht gedaald. Het weer in het noorden valt een enkele winterse bui. Elders blijft het droog. Morgen in de middag vanuit het westen sneeuw. ZFM.